Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Volgens Groot-Brittannië wil Rusland een pro-Russische leider aan de macht helpen in Oekraïne. Ook zou de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar voormalige Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Groot-Brittannië zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar deelt naar eigen zeggen de details om Russische agressie af te schrikken. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. Een Franse solo-roeier is omgekomen tijdens een poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk waardoor hij is overleden. De 75-jarige Fransman was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van drie maanden. Nadat de man noodsignalen had uitgezonden, vond de kustwacht zijn lichaam in de kajuit. Het kabinet bekijkt of theaters en bioscopen bij de verwachte coronaversoepelingen toch langer open kunnen blijven dan 8 uur s avonds. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur s avonds. Maar er zijn theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het OMT-advies. In de VS zijn twee fans van actrice Anna de Armas naar de rechter gestapt. Ze klagen filmmaatschappij Universal Pictures aan... omdat de Armas wel in een trailer van een film was te zien... maar niet in de film zelf. Volgens de scenario-schrijver is de actrice er last minute uitgeknipt. De fans eisen nu minstens 5 miljoen dollar schadevergoeding... voor het wekken van valse verwachtingen. En de band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of een artiest... die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer, weinig, kans, eh, weinig wind en kans op mist. Het is zo'n 4 graden. In de loop van de ochtend bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt een graad of 7.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 But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew there was only the stars. that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part when I pulled myself out. share a number now. I hope that's She leaves, it gets hard.